Zes uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering wil volgend jaar eenheden van de Nationale Garde van Oekraïne gaan opleiden en uitrusten. Het Pentagon wil 19 miljoen dollar besteden aan het trainen van vier legereenheden en voor materieel voor de binnenlandse verdediging. De plannen van het Pentagon zijn een reactie op de steun van Rusland aan de opstandelingen in het oosten van Oekraïne. Het congres moet de plannen nog goedkeuren. De geheime dienst in de VS heeft na de aanslagen van 11 september 2001 verdachten gemarteld. Dat heeft president Obama gezegd op een persconferentie in het Witte Huis. Binnenkort wordt een geheim rapport over de omstreden verhoortechnieken aan de Senaat aangeboden. Volgens Obama zijn de technieken gebruikt omdat de geheime dienst onder grote druk stond om nieuwe aanslagen te voorkomen. Hamas zegt dat de luitenant van het Israëlische leger die vermist was... wellicht is omgekomen door een Israëlisch bombardement. Israël zegt dat Hamas de militair heeft ontvoerd... toen een patrouille werd aangevallen door Palestijnse strijders. Die strijders zijn volgens Hamas allemaal omgekomen bij een bombardement door Israël... net als de luitenant, als hij inderdaad gevangen genomen was. Nederlanders die met vakantie gaan moeten vandaag rekening houden met extreem lange files in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië. In veel landen is de schoolvakantie gisteren begonnen en dat leidt tot grote stromen vakantiegangers. Volgens de ANWB doen Nederlanders er goed aan om pas rond het middaguur op weg te gaan om de ergste files en vertragingen te mijden. Nog beter is om morgen pas van huis te gaan. Het weer, vooral langs de westkust is nog een bui mogelijk, minimaal rond 16 graden. Vanochtend geregeld zonne, vrijwel overal droog. Vanmiddag en vanavond stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt 25 graden in Zeeland en 28 tot 30 in het oosten en noordoosten. Dit was het. Dit is Wijnand Zwaan bij de ADB.